Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Frans Timmermans gaat voor niets anders dan het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat zei de PvdA-lijsttrekker bij Nieuwsuur in het eerste grote debat... in aanloop naar de Europese verkiezingen. Het debat ging onder meer over vluchtelingen. De VVD wil dat er meer afspraken komen over opvang met veilige landen in de regio... Verder wil de PvdA dat er een Europese arbeidsautoriteit komt... om WW-fraude door arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen aan te pakken. De PVV is daar juist tegen en wil dat die fraude door landen zelf beter wordt gecontroleerd. In Enschede is vorige week een Syrisch stel door buurtbewoners uit huis gehaald en ernstig mishandeld. Het incident begon met een ruzie tussen kinderen waarop enkele ouders met geweld verhaal gingen halen bij het Syrische stel. De burgemeester van Enschede zegt dat de daders niet vrij uit zullen gaan. Na de mishandeling heeft het Syrische gezin de buurt verlaten. De politie heeft enkele tientallen dierenactivisten aangehouden... die sinds gistermiddag een varkensboerderij in Bokstel hadden afgezet. Het, ging om, het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren. Ruim 100 activisten hielden de boerderij bezet... omdat ze aandacht wilden voor dierenleed... en ze wilden aan de media laten zien hoe de varkensstallen eruit zien... De sfeer werd grimmig toen boeren een tegenprotest organiseerden. Het OM gaat nu kijken of de dierenactivisten strafrechtelijk worden vervolgd. De aandelenbeurzen leiden flinke verliezen door het escalerende handelsconflict tussen de VS en China. De Dow Jones verloor met 500 punten bijna 2,5 procent. Vooral techbedrijven moesten inleveren. Beleggers zijn bang voor een handelsoorlog die de twee grootste economieën ter wereld veel schade kan toebrengen. De twee landen leggen elkaar over en weer heffingen op. Het weer vannacht is het helder en fris. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. De komende dag veel zon en waait er een zwakke tot matige noordoostenwind...